4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De hackers die de Universiteit Maastricht aanvielen... zaten ruim twee maanden in het netwerk van de universiteit... voordat ze alle systemen platlegden. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanval. Ze hebben in die periode gekeken hoe ze zo goed mogelijk... de gijzelsoftware konden verspreiden in de systemen, zegt een van de onderzoekers. De universiteit zag ze gedwongen om 30 bitcoin te betalen... omgerekend zo'n 200.000 euro. Premier Rutte en minister Schouten hebben de gesprekken met landbouworganisaties over de stikstofmaatregelen afgebroken. Ze zijn boos over een bericht van een van de deelnemers, de actiegroep Farmers Defence Force. Die zegt in een persbericht sterke signalen te hebben dat het kabinet achter de rug van de boeren om met andere partijen gaat onderhandelen. Wie als een Judas de sector verraadt, zal dat weten, staat in het bericht van Farmers Defence Force. Het overleg gaat volgens Rutte en Schouten pas verder als er excuses komen en de dreigementen worden teruggenomen. Het dodental als gevolg van de lawines in het oosten van Turkije is opgelopen naar 28. Een aantal mensen wordt nog vermist. Eerst werden een sneeuwschuiver en een busje bedolven onder de sneeuw. Hulpverleners die naar de slachtoffers gingen zoeken... werden getroffen door een tweede lawine. 23 reddingwerkers kwamen om het leven. Er zijn meer reddingsteams en ambulances naar het gebied gestuurd. Het lawinegevaar is nog niet geweken. De maand januari was de wereldwijd de warmste ooit. Gemiddeld was het bijna 18 graden warmer en daarmee is het vorige record 2016 gebroken. Vooral in het noordoosten van Europa waren de temperaturen erg hoog. Daar werd het op sommige plaatsen wel meer dan 6 graden warmer dan het klimatologisch gemiddelde. In Nederland was het in januari gemiddeld 6,2 graden en dat is ruim 3 graden hoger dan normaal. Het warme winterweer heeft invloed op de flora en fauna in ons land. Zo is de salamandertrek al begonnen en zijn trekvogels deze winter hier gebleven. Het weer. Droog met in het noorden maximaal de meeste zon. Het wordt daar 8 graden. De komende dag blijft het rustig weer. In het weekend wordt het weer wisselvalliger.